voor spoedige start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Brug George Michael bekend met het duo Wham. Met hits als Wake Me Up Before You Go Go en de kersthit Last Christmas. Daarna had hij een succesvolle solo carrière. en verkocht ruim 100 miljoen platen. George Michael was 53 jaar. In een huis in Dordrecht is afgelopen nacht iemand doodgestoken. De politie kreeg een melding dat iemand zwaar gewond was geraakt. Het slachtoffer overleed korte tijd later. In verband met de steekpartij in Dordrecht zijn drie mensen opgepakt. Over hun rol en over de aanleiding voor de steekpartij is niets bekend. In Rusland is de hele nacht verder gezocht naar slachtoffers van de verongelukte Tupolev. Het toestel met 92 inzittenden stortte gisteren neer in de Zwarte Zee bij Sochi. Aan boord was een beroemd Russisch legerkoor dat zou gaan optreden voor Russische militairen in Syrië. Gisteravond laat waren elf lichamen en ook een aantal lichaamsdelen geborgen. Er zijn geen overlevenden gevonden. De oorzaak van de crash met de Tupolev is nog onbekend. Volgens experts kan een aanslag niet worden uitgesloten... omdat de piloten geen technische problemen hebben gemeld... en omdat de brokstukken wijdverspreid lijken te zijn. In Mali is een Franse arts ontvoerd. Ze is de directeur van een hulporganisatie. De vrouw werd gisteren uit de stad Gao meegenomen, vermoedelijk verder naar het noorden van Mali. Wie de kidnappers zijn en welk motief ze hebben is niet bekend. Franse militairen zoeken samen met Marinese collega's naar de arts. Dan nog het weer. Bewolkt en wat regen. Later vandaag opklaringen en vanmiddag periode met zon. Er staat veel wind, op de Wadden soms stormachtig.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 Got to give them all we can till the in you. ZFM. ZFM. had a And so I'm offering this, simple phrase to kids from Though it's been said many times. Many ZFM. stil, terwijl ik elk moment verwacht. Dat jij me toch nog belt, en mij een vraag waaraan ik dacht.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 Christmas. yourself a merry little Christmas. Let your Christmas stuur je allemaal fijne dagen en...